7 uur. Gert met het NOS Journaal. Ook jongens worden vanaf 2021 standaard gevaccineerd tegen HPV. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Dat maakt staatssecretaris Blokhuis volgens de AD vandaag bekend. Blokhuis volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad. HPV kan ook bij jongens verschillende kankervormen veroorzaken. En verder wordt de leeftijd van de inenting verlaagd van 13 naar 9 jaar. Het aantal bezoekers aan de winkelstraten in de grootste steden daalt. Uit onderzoek van een retail-adviesbureau blijkt bijvoorbeeld... dat de klanditie in de Amsterdamse Kalverstraat met 10% is gedaald... ten opzichte van vorig jaar. Het is voor het eerst dat ook winkels in de grootste steden minder publiek trekken. In middelgrote en kleine plaatsen is dat al langer aan de gang. Saudi-Arabië gaat voor het eerst op grote schaal toeristen toelaten. Tot nu toe waren alleen pelgrimszakenlieden en expats welkom. Ook worden de strikte voorschriften voor vrouwelijke bezoekers versoepeld. De regering wil zo meer investeerders aantrekken om minder afhankelijk te zijn van olieinkomsten. De hoeveelheid ingezameld plastic, blik en karton in Nederland is tussen 2014 en 2017 met bijna 40% gestegen. Wel zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit dat er nog vaak onbruikbaar afval tussen zit dat sorteerbedrijven eruit moeten halen om te verbranden. Ze roepen de consument op geen afval meer tussen het recyclebare materiaal te gooien. De staat loopt honderden miljoenen euro's mis door zwartwerkers. Zo'n 400.000 Nederlanders werken wel eens zwart, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat betekent in totaal zo'n 4 miljard euro waarover geen belasting wordt gegeven. In de schoonmaakbranche wordt het meest zwart gewerkt, gevolgd door de bouw en kappers.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 Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.